Het toestel stortte in de buurt van die stad neer. Er waren acht mensen aan boord. Het is onduidelijk of iemand het heeft overleefd. Volgens Griekse media vervoerde het vliegtuig voornamelijk explosieven. Ooggetuigen zeggen dat ze uren na de crash nog explosies hoorden. Ook kwamen er bijtende dampen vrij. Twee brandweermannen moesten met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Iran heeft sancties opgelegd aan 61 Amerikanen... onder wie oud-minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Volgens Iran steunen de Amerikanen een verbannen Iraanse oppositiebeweging... die de regering omver wil werpen. Met de sancties kan de Iraanse regering beslag leggen op bezittingen van de Amerikanen in Iran. In de praktijk is dat vooral een symbolische maatregel... omdat zulke bezittingen er vermoedelijk niet zijn. De sancties komen te midden van een diplomatieke impasse met de Verenigde Staten... over een nucleaire deal. Verschillende coronatest- en vaccinatielocaties van de GGD gaan de komende dagen eerder dicht vanwege de hoge temperaturen die na het weekend worden verwacht. Sommige locaties gaan uit voorzorg helemaal niet open. Volgens de GGD wordt het op die plekken te warm, zowel voor bezoekers als medewerkers. GGD's waarschuwen bezoekers die wel langskomen voor een coronatest of vaccinatie om zonnebrand en voldoende water mee te nemen. Jessica Schilder heeft op de weken atletiek een bronzen medaille gehaald bij het kogelstoten. In haar tweede poging kwam ze tot een afstand van, van 19,77 meter. Dat was een verbetering van haar eigen nationale record. Het goud ging naar de Amerikaanse Chase Ely. Die kwam tot 20,49 meter. Het weer, het wordt een zomerse dag met temperaturen tussen de 25 en 28 graden. Alleen aan de noordkust is het wat koeler.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 Siempre, siempre tú. y me siento peligrosa. Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego como con alcohol con gasolina, está ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. on me, head, yeah. Make your bitch wet, yeah. Treat me like a king, yeah. No disrespect to him. Show you how to bar, bar. Meet me at the bar, mall. She say, why you bar, bar? Bitch, I'm a dog. Rose winning bottle, bar.